en verschansen zich daarna in een Joodse supermarkt. Er volgde een urenlange schotenwisseling... die de twee schutters het leven kostte. Ook drie mensen die in de supermarkt waren kwamen om. De autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief. Groenland verliest veel meer ijs dan verwacht. Dat schrijven 89 poolwetenschappers in een publicatie van Nature. Het ijsverlies is zeven keer zo groot als in de jaren 90. Dat komt overeen met het somberste scenario van het VN-klimaatpanel IPCC. Het recordjaar was 2011, maar mogelijk gaat 2019 daar nog overheen. Aan het onderzoek werkten ook wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht mee. In Milaan zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om de Joodse senator Liliana Segre te steunen. De betoging was een initiatief van honderden burgemeesters... die ook mee demonstreerden. De 89-jarige Segre heeft sinds vorige maand politiebewaking... na antisemitische bedreigingen. Segre werd op haar dertiende naar Auschwitz gedeporteerd. Ze overleefde de holocaust. In Brabant is gisteravond een busje met drugsafval gevonden op de snelweg... Het voertuig stond op de A2 ter hoogte van Liemte op de vluchtstrook. In het busje zaten meerdere vaten met chemicaliën. De politie noemt het opmerkelijk dat een busje met drugsafval... midden op de vluchtstrook is achtergelaten. En Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verloren thuis met 1-0 van Valencia... door een doelpunt van Rodrigo in de eerste helft. En omdat Chelsea in Londen te sterk was voor Lille... eindigt Ajax als derde in de groep. Daardoor moet de club na de winterstop verder in de Europa League en niet in de Champions League.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 Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, -ah, ooh, ooh, yeah, ooh, yeah. Are you feeling that fire? Cause the music that. Ooh, no, no, no, no, no. You got that.